Raymond Seré met het NOS-journaal. Burg zijn een man en een vrouw door een auto geschept bij een bushalte op de Bredaanse weg. Volgens een woordvoerder van de politie vlogen de slachtoffers door de klap van de aanrijding door de lucht. Een van hem vloog door de achteruit van een geparkeerde auto, de ander belandde op straat. Beide slachtoffers overleden ter plekke. Het gaat om een man van 62 en een vrouw van 59 uit Rijen. Getuigen hebben een deel van het kenteken van de auto gezien en aan de politie doorgegeven. En ook zou iemand kort na de aanrijding hardop het kenteken van de auto hebben geroepen. De politie is nog op zoek naar deze persoon. Het gaat om een kleine donkere auto met een kapotte achteruit en veel schade aan de voorkant. NS-personeel wil maandag het werk in de avondspits neerleggen... onder meer omdat de directie afspraken over een tweede conducteur op dubbeldekkers niet nakomt. De ontevreden NS'ers willen maandag aan het eind van de middag bijeenkomen... op het Amsterdamse Centraal Station voor een groot werkoverleg. Een woordvoerder verwacht een grote opkomst van collega's uit het hele land... en als dat gebeurt heeft dat gevolgen voor het treinverkeer met name rond Amsterdam Centraal. Vorig jaar zijn veel meer mensen met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp binnengebracht dan het jaar daarvoor. In 2015 waren dat er 6100, 800 meer dan het jaar daarvoor. Een kwart van alle patiënten was jonger dan 18 jaar. In deze groep zijn het vaker meisjes die met een alcoholvergiftiging op de eerste hulp belanden. Ook het aantal behandelingen van ongevallen waarbij alcohol in het spel was nam toe naar ruim 15.000 mensen in 2015. Een jongetje van zeven jaar is het slachtoffer geworden van extreem pestgedrag op zijn school in de Noorse plaats Alta. Hij is door een groepje jongens van 11 en 12 jaar uitgekleed en mishandeld. Het jongetje werd aan zijn voeten opgehangen en met stenen bekogeld. Uiteindelijk werd het slachtoffertje ontzet door een leraar die zag wat er gebeurde. En dan het weer. Bewolkt, maar wel droog. Vannacht blijft het zacht, 9 tot 12 graden. Morgen eerst bewolking. In het noordoosten kans op wat lichte regen.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 I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So picture love and lies in the ditches. P.S. Hugs and kisses. cause I'm crazy van Zandvoort, op 106.9 FM.